Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel verpleegkundigen zijn vorig jaar lastig gevallen door patiënten. Het gaat vooral om vrouwelijke verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Volgens onderzoekers van het CBS geeft een derde van die groep aan... dat ze bijvoorbeeld wel eens zijn aangeraakt... of seksuele opmerkingen naar hun hoofd kregen. De Zorgvakbond kent de verhalen ook. Opmerkingen als je mag wel bij mij in bed komen liggen... of zuster wil je me naar beneden even wassen... Maar dan hebben ik situaties dat gewoon porno opgezet wordt eh, op het moment dat een verpleegkundige zorg moet gaan verlenen. Of iemand naakt de deur op doet. Of dat iemand veel te dicht bij een zorgprofessional komt, waardoor die zich niet meer prettig en veilig voelt. Er zijn heel veel voorbeelden die we hebben gekregen en ja, het is toch echt een schokkend beeld. Vrouwen met een baan buiten de zorg hebben daar veel minder last van. Als je kijkt naar alle beroepen in ons land gaf 11% vorig jaar aan wel eens te maken te hebben met ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld van klanten, passagiers of leerlingen. Tienduizenden mensen in Nederland zitten achter het stuur terwijl ze dat helemaal niet mogen. Het gaat om mensen van wie het roze pasje ongeldig is verklaard... omdat ze achter het stuur zaten met drank of drugs of omdat ze lijden aan dementie. Het verkeer wordt er niet veiliger op en daarom praat de politiek vandaag over een oplossing. Als je supersnel een paar rollen wc-papier nodig hebt of nog wat extra biertjes... kun je vanaf vandaag ook terecht bij Albert Heijn. De supermarkt begint met thuisbezorgd en Deliveroo zijn eigen flitsbezorgdienst... Supermarkt Spar heeft die samenwerking al een tijdje. Verslaggever Nick Wouters nam er een kijkje. Een broodje gehaktbal, en een sandwich uit de winkel. Was u daar meteen eh, enthousiast over of dacht u van tevoren... ja, daar hebben hier allemaal mensen lopen die bestellingen aan het inpakken zijn? Nou, dat zorgt natuurlijk wel voor frictie. Dus je moet wel zorgen dat je en de klant in de winkel niet tot last bent... en de klant thuis zo snel mogelijk bezorgd. Het is trouwens nog wel een proef bij twee Albert Heijn winkels in Amsterdam. Het weer, zonnig lenteweer, 16 graden in het noorden, 19 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur een beetje naar beneden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar weken wegen in onze regio is het nog behoorlijk druk. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Kwartiertje op onthoud op de A9 Alkmaar-Diemen. Tussen Badhoevedorp en afrit AMC 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En ook nog langzaam rijdend verkeer op de buitenring van de A10.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 Get on it. Get down on it. Shy, never, never, never Oh, what you gonna do? Uh, do you wanna get down? oh, what you gonna do? Uh, Get down on it. Get down on it. While you're dancing. Get down on it. Get down on it. Get down oh, on it. yeah. Get down on it. You move me, baby, when you move. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get your back up on the wall.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 Van de 25 miljoen inwoners die Shanghai telt... heeft ongeveer de helft nu toestemming om naar buiten te gaan. Rusland wil niets weten van een staakt het vuren vanaf morgen in Oekraïne. VN-chef Guterres had een pauze voorgesteld van vier dagen... maar voor ons Rusland zou een staakt het vuren alleen maar bedoeld zijn... om Oekraïne van nog meer wapens te voorzien. Duizenden automobilisten zitten achter het stuur met een rijbewijs dat ze eigenlijk hadden moeten inleveren. Het gaat om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken vanwege rijden onder invloed of dementie.